Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Een onveilige, intimiderende en giftige werksfeer. Zo beschrijven oud-medewerkers van Forum voor Democratie de cultuur bij die politieke partij. Het AD sprak er met 14. Volgens hen zou partijleider Thierry Baudet de grootste boosdoener zijn geweest. Hij zou vaak dronken zijn geweest en met drankflessen hebben gegooid... en collega's hebben vernederd, schrijft het AD. Ook zou Baudet porno hebben gestuurd naar een vrouwelijke collega. Oud-FVD'ers die zich slecht uitlieten over de partij... die werden bedreigd met boetes. En Baudet zegt zich alleen in dat laatste te herkennen. Feyenoord gaat het veld in de Kuip. Tot het einde van het seizoen aan alle kanten afschermen met netten. Die beslissing komt na de actie van een voetbalsupporter... die een aansteker zou hebben gegooid tegen het hoofd van Ajax-speler Klaassen. De verdachte is inmiddels weer vrij, maar heeft ook een stadionverbod te pakken. Feyenoord-trainer Arne Slot hoopt dat alle maatregelen gaan helpen. Hij vindt dat de voetbalwereld een voorbeeld moet zijn. Ik denk dat niet alleen ik als trainer... Maar wij allemaal, zoals we hier met z'n allen zitten, een rol hebben om de wereld weer wat aangenamer te maken met elkaar. En het zou fantastisch zijn als, als, als we het binnen voetbalrij uit kunnen bannen, dat het dan ook in het dagelijks leven uitgebannen wordt. Want die problematiek is minimaal net zo groot, eh, durf ik wel te zeggen. En Joost uit Amsterdam heeft een goed verhaal voor zijn vrienden in de kroeg. Hij was bezig met een groot schilderij te verhuizen van het ene huis naar het andere. En werd toen staande gehouden door de politie op het Museumplein. En we kregen al wat opmerkingen onderweg van... Eh, eh, die snap of zo. Terwijl ja, het is overduidelijk een prent. En een stukje verderop reed een politiebusje langs. ze vroegen van ja, we zagen, we jullie lopen met een schilderij in de buurt van het eh, Museumplein. Dus we wilden even kijken. Volgens mij vonden zij het minder grappig dan wij. Misschien schamen ze zich een beetje omdat het zo obviously niks waard was. Gelukkig werd er dus niks vermist uit het Rijksmuseum en kon hij gewoon doorlopen. Krijg je nog het weer. De rest van de avond op de meeste plekken droog.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 When I spent a little minute and a minute, I can see it written on your face. Yeah, is that something I can change? Hanging on to every little thing. Say, I don't know, I don't know, I don't know. a step, disregard it. Push my button, push to start it. This hypnotic, this robotic. Pull the plug and push to start it. Take the step, disregard it. Push my button, push to start it. Push to start it, push to start it, push to start it, push to start it, push to start it, push to start it.